uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke paniek op de beurzen over de hele wereld. China komt met een belasting van 34% op spullen uit Amerika. En dat doen ze nadat president Trump ook zo'n heffing aankondigde voor spullen uit China. En daarmee lijkt een handelsoorlog dan toch echt begonnen, zegt minister van Economische Zaken Beljaarts. Laten we beginnen met benadrukken dat dit een situatie is die, waar niemand beter uitkomt. Hè. Dus het is, eh, het is, eh, het is onnodig eh, en we moeten reageren. En ik begrijp dat landen reageren op elkaar. Eh, maar dit is een situatie waar niemand beter van, uh, van wordt. Ja, ze opende Wall Street vandaag al flink in de min en ook de beurs in Amsterdam staat in het rood. Het aantal mensen dat last heeft van hooikoortsklachten is de afgelopen weken flink toegenomen. En dat is iets eerder dan in de afgelopen jaren. Het komt omdat de pollen van de els en de hazelaar eerder dan anders in de lucht zijn gekomen door het warme weer. En ze blijven daar ook hangen omdat het maar niet regent. Het aantal mensen met hooikoortsklachten is nu even hoog als vorig jaar eind april pas werd bereikt. Er zijn nog 41 levende Nederlandse Tweede Wereldoorlog-veteranen. En die hebben vandaag allemaal een brief gekregen van scholieren uit Gelderland... om ze te bedanken. Zo'n 20 vrijwilligers brengen die brieven naar veteranen door heel Nederland. Ronnie doet dat al vijf jaar samen met zijn dochtertje Lotus. Ik ben blij dat wij eh, elk jaar eigenlijk terug mogen komen. En dat je daardoor eigenlijk ook gewoon een band eh, ontwikkelt. Waarom vind je het zo belangrijk, deze dag? Omdat ik merk aan de jeugd en vooral de eh, klasgenoten van mijn dochter, die is 12. Dat je merkt dat niet iedereen beseft wat men heeft moeten doen in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid. en daarom ben ik blij met het initiatief van Stichting Wageningen dat eigenlijk elk jaar de veteranen in een mooi daglicht komen te staan. Maar hij vindt het ook pijnlijk dat hij de brieven over een paar jaar niet meer kan bezorgen. Want er blijven natuurlijk steeds minder levende veteranen over. Het weer zonnig nog en een graadje of 20. Vanavond dan gaat het weer flink afkoelen. Koelt het af naar 3 tot 6 graden. Morgen dan ook een zonnige dag, maar is het wel iets frisser.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 Let's put it down for the clubs. religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If you touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC Light, and Free. Missy, put it down on the beat. Party people is a good We show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Hey, full control. Yeah, it's very tempting. to take me home. know you want my love. I think the time is right. Oh yeah, when I'm ready, I in the club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, nice car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Oh. Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. i dancing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. Gotta get full control. Yeah, just very tempting. Has to take me decision. I'm just looking for the right temptation, right, right yeah. temptation. We gon' show you how to fight temptation. I'm just looking for the right temptation, right, right yeah. temptation. Ooh, what, what you gonna do?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 Me mueve Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil niet dat de Europese Commissie met grote tegenmaatregelen komt... na de importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Maandag is er een speciale vergadering van de EU-landen daarover. De VN maakt zich ernstig zorgen over de burgeroorlog in Myanmar... die ook na de zware aardbeving doorgaat. Volgens de VN voerden de militairen deze week tientallen aanvallen uit op rebellen... wat de hulpverlening ernstig hindert. De politiebonden willen niet dat het vuurwerkverbod nog een jaar wordt uitgesteld. VVD en NSC willen meer tijd om zaken goed te regelen. De bonden zijn bang dat het dan komende jaarwisseling helemaal uit de hand loopt. En het weer vanavond helder. Vannacht is het ongeveer 4 graden. Morgen zon en 14 tot 20 graden.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 I'm falling just a little tonight. Uh, uh, Cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble. or related. It's drunk and elevated. It's gonna stop where I'm supposed to be. It's ten past eleven. I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality. Life's kinda funny, not in it for the money, but I know that I've got to pay. Love's gonna get you, but only when I let you, and I don't wanna. no phones, no signal flow. We're speaking all in code to get to the place we know.